De Raad, die het standpunt van oud-directeur het Hart steunde, stapte uiteindelijk op. De nieuwe raad staat onder leiding van oud-staatssecretaris Bleker. Leni het Hart heeft weinig vertrouwen in hem omdat hij geen dierenbeschermer is. Bij de Japanse kerncentrale Fukushima is opnieuw een lek geconstateerd. Uit een opslagtank is zo'n 100.000 liter hoog radioactief water het terrein opgestroomd. Dat heeft de eigenaar TEPCO bekendgemaakt. Het water zou de zee niet hebben bereikt. De kerncentrale werd drie jaar geleden zwaar getroffen door een aardbeving. Er worden vaker lekkages gemeld bij Fukushima, maar het gaat nu om het grootste lek sinds augustus. De Tweede Kamer heeft de participatiewet aangenomen. Doel van die wet is onder meer om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij gewone bedrijven te helpen. Bij sociale werkplaatsen worden geen nieuwe werknemers meer aangenomen. Over de maatregelen sloot de coalitie begin deze maand een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP. In Rotterdam zijn vorig jaar 80 malafide uitzendbureaus aangepakt. Daarvan moesten er 28 hun deuren sluiten en andere bureaus kregen een boete. De uitzendbranche, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Sociale Zaken hebben 138 uitzendbureaus onderzocht. Veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa werken via deze bureaus, waarvan een deel zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld onderbetaling. Het weer, het is bewolkt en het regent enige tijd. In de loop van de nacht wordt het tijdelijk droog en de temperatuur daalt tot rond 5 graden. Morgen en zaterdag vallen er buien, misschien met hagel en onweer. Maar de zon gaat ook af en toe schijnen en het is middags 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Tussen app en vloed. Twee uur lang heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort. Gepresenteerd door Charles Duif. I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't. u had er eh, ongetwijfeld al lang herkend. Nora Jones was dat met eh, I Don't Know Why. Welkom luisteraars bij twee uur tussen app en vloed. Ik ga het allemaal live presenteren voor u. Ik heb heerlijke muziek meegenomen. Dus zak maar weer eens even lekker onderuit op de bank. Geniet ervan. Neem een biertje mannen of een glaasje wijn dames. Of eh, nou, misschien zijn er ook wel mannen die een wijntje drinken. Uh, neem maar een borrelnootje bij en geniet van de prachtigste muziek. Wat dacht u van Gloria Estefan? Die kan gewoon niet bij u vandaan blijven. I can't stay away from you. Maar goed ook. Met de Miami Sound Machine maakt ze prachtige muziek. Time flies when you're having fun. I heard somebody say. But if all I've been is fun, then baby let me go. De ballads. Gepresenteerd door Charles Duif. Donderdagavond tussen de klok van 10 en 12 uur bij ZFM Zandvoort. We gaan verder met een heel mooi nummer van Don McLean. Don McLean kent u natuurlijk van Vincent. U kent hem van eh, eh, American Pie. Maar een hele mooie is Eventually. En Eventually, dat is, eh, betekent eigenlijk, als je dat letterlijk vertaalt, uiteindelijk. Uiteindelijk liefde zal jij weer bij me komen? Kom je gewoon weer bij me terug? Je maakt gewoon een vergissing dat je bij me wegging. En, eh, ja, daar zingt Don McLean op een prachtige manier over. Het is een nummer wat maar moeilijk, eh, waar maar moeilijk aan te komen is. staat niet op de meeste cd's, maar ik heb een cd weten te bemachtigen waar het op staat. En dankzij dat feit kan ik u ervan mee laten genieten. Don McLean. Eventually You will return and bring your love to me Deep in my heart I know it's meant to be Eventually Someday, somewhere You'll be pretending that you just don't care You'll look into your heart and find me there Eventually And given time The gentle rain can smooth the jagged stone Things work out when they are left alone. And maybe that's the key. And I believe that true love never really leaves. It's there to bring you back. eventually you'll be surrounded by the memories and they'll turn back into reality Even nummer, Eventually. Don McLean was dat natuurlijk. Die eh, had u al lang, eh, wat zijn stem betreft, natuurlijk herkend. Muziek wat ik eh, ook heel vaak thuis draai als ik gewoon gezellig onderuit zit. En de tv eens een keer af heb. Want ja, doorgaans kijken mensen natuurlijk ook heel, heel vaak tv op, de late avond ook en zo. Maar ik hoop dat er toch een hoop mensen in Zandvoort naar me luisteren. Niet alleen in Zandvoort, maar ook in de wijde omstreken. dankzij internet kan het natuurlijk allemaal wereldwijd gebeuren met eh, de computer natuurlijk. En als je daar dus wat boxjes op aansluit en een goede geluidskaart... dan heb je een prachtige sound in de kamer. Kun je ook nog op je stereo aansluiten, dan is het helemaal perfect. Ehm, en mensen via Facebook kunnen natuurlijk ook eh, verzoekjes indienen. Als ik ze hier in eh, voorraad heb, de nummers die u vraagt... zal ik ze graag voor u draaien. ronde bijvoorbeeld Tony Braxton. Voor Mirjam. Mirjam, daar komt hij. Tony Braxton speciaal voor jou met Breed Again. If never ik zo met mijn voeten hier in de branding sta en omhoog kijk... een hele zwerm meeuwen zie passeren. Aan het Zandvoortse strand kreeg ik een eh, verzoekje binnen van Karin Kok. En eh, Karin zegt, uh, sorry, je moet niet zoveel kletsen, man. Het is beter when you say nothing at all. Oftewel, <laughs> als je gewoon met je mond houdt en gewoon lekker niks zegt. En mij laat genieten van Ronald Keaton. and it all. Ah, dan moet ik wel de goede instarten voor je Karin, anders dan eh, klopt er niks van natuurlijk.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 Want anders dan, eh, zit u maar te wachten en denkt u, ja, daarvoor ga je nou weer draaien? Ik doe het in ieder geval tussen 10 en 12 uur op de donderdagavond bij ZFM Zandvoort. Tussen app en vloed, mooie ballads, waar u zelf natuurlijk ook invloed op kan uitoefenen door via Facebook mij een berichtje te sturen... met uw muzikale wens. En als het een mooie plaat is en ik heb hem in voorraad... Nou, waarom zal ik hem dan niet draaien? Weet u trouwens, luisteraars, dat ik eigenlijk een, geheime, een geheim leven heb? Een secret life.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 And the dealer wants you thinking that it's either black or white. not that simple. In my secret lair, I bite my lip. I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. is alone and my heart is like ice and it's crying secret. ZFM Zandvoort. Donderdagavond tussen 10 en 12 uur live gepresenteerd door Charles Duif. gezellig oudje draaien uit de jaren 60 van Cliff Richard. Cliff die nog steeds eh, op zijn 70ste jaar volop muziek maakt. En een heel verdienstelijk zingt nog. En ook zijn shadows af en toe meeneemt op World Tour. Dat deed hij eh, een paar jaar geleden hier in eh, Nederland ook. En toen zong hij onder meer Traveling Light. En dat klonk toen zo. Got no bags and bags baggage to slow me down.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 Soon I'm gonna see that Richards, altijd heerlijk om te horen. Dit was een eh, mooie nieuwe gedigitaliseerde versie van het nummer Traveling Lights. We gaan eh, genieten van 10 Ik zag ze onlangs in het Kennemer Theater in Beverwijk. Een wereldformatie die daar in zo'n klein theater met slechts 500 mensen eh, die daar zeg maar binnen konden... een performance weggaf. Nou ja, dat was gewoon een cd gelijk. De rillingen liepen echt over je lijf. En hier kent u ze natuurlijk van. Jacqueline Eerhart. Jij luistert ook mee en dat vind ik natuurlijk buitengewoon gezellig. En eh, je hebt ook nog een leuk verzoek. En daar ga ik graag aan voldoen. Terwijl uh, de klanken van 10cc ons langzaam maar zeker gaan verlaten. Gaan wij genieten van Pink met Rich of Light. Speciaal voor Jacqueline Earhart. Just when you think hope is lost. Ook voor alle haarnummers. Is all you got. And blue turns black. Your confidence is cracked. There seems no turning back from here. Voor alle mensen die het link vinden om Haarlemmer te zijn. Sometimes there isn't an This explanation why the holiest hearts can feel the strongest palpitations. That's where you can be. Deep breath, take it on the chin, but don't forget. Jacqueline Eerhart. Tonight heb jij mijn hart eer aangedaan met zo'n prachtig nummer van Pink. The Bridge of Lights. En dankzij die brug van licht zie ik het weer helemaal zitten vanavond. Maar ja, wat moet ik ondertussen met mijn hart? Vertel het me maar, Jacqueline. What do I do with my heart? Gelukkig word ik bijgestaan door de Eagles. You don't have to say try to be But I still wanna know When my arms let you go What do I do? What do I do with my Voor de mensen die hem nog niet uh, harder herkent, dit was natuurlijk eh, Art Garfunkel. Altijd een heel warm, helder, mooi stemgeluid. En daar hou ik van, luisteraars. Ik hoop u ook. En ik sta hier nog altijd met mijn voeten op de eerste zandbank van het Zandvoortse strand. Bij app gelukkig, niet bij vloed. Want dan, eh, dan ga ik kopie onder, dat moet niet. En ik kijk zo een beetje zo om me heen en ja, allemaal zeevogels, hoe hoort ze wel even vragen of ze een beetje harder fluiten. Dan hoor je de golfjes ook wat beter. Dan hou ik gewoon eh, de, de microfoon van mijn mobieltje hou ik gewoon wat lager. <laughs> nou, de gekheid op een stokje natuurlijk. Ik sta helemaal niet op het strand. Maar het is wel net alsof. Nou, wat heb ik nog meer van mooie muziek meegebracht? Dat gaat u nu horen, want eh, ik heb speciaal iets voor eh, Marius van Buringen. En zijn lieve vriendin natuurlijk, die vergeet ik niet. En ik heb iets, eh, Marius, wat je zelf eigenlijk allemaal hebt doorgestuurd. Ik hoop dat de mensen het ook mooi vinden. Ga ervan genieten. Het nummer heet Mama. mij was het Dave Berry En ik draaide hem heel graag voor Marius van Buringen. Marius, speciaal voor jou was die. En eh, deze is nog voor Karin Kok. Allemaal plotseling kwam het over, suddenly. Maar dat maakt niet uit, het is een mooi nummer, Billy Ocean. Het gebeurt allemaal voor reclame, nieuws reclame. Hiermee ga ik eh, afsluiten, dit uur alweer. Maar ik ben nog straks een volle uur bij u terug.